Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Morgen komen zeker 74 Oekraïnen naar Nederland. De Nederlandse Hercules vertrekt vanavond weer naar Kharkov. De Australische C-17 vliegt morgen vroeg terug naar Oekraïne. De aankomstceremonie op vliegbasis Eindhoven zal morgen hetzelfde verlopen als vandaag. Morgen worden de vliegtuigen opgewacht door een lid van het kabinet. Ook zal een trompetist de tap toespelen. De kolonne met de eerste 40 slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne is even voor 8 uur in Hilversum aangekomen. Daar vindt bij de corporaal van Oud-Heusden kazerne de identificatie van de stoffelijk overschotten plaats. Langs de weg van vliegbasis Eindhoven naar Hilversum stonden vele tienduizenden mensen om hun respect te betuigen aan de slachtoffers. Het kabinet is vanavond bijeen in het Katshuis om te overleggen over de aanpak van de nasleep van de vliegramp. Energiebedrijf Delta wil direct energie gaan leveren aan België. Het bedrijf wil daarvoor de sloescentrale in Vlissingen aansluiten op het Belgische netwerk. In België dreigt een elektriciteitstekort en daarom heeft de overheid een aanbesteding uitgeschreven. In Nederland zijn juist te veel elektriciteitscentrales die daarom nu vaak stilstaan. Hoe Delta de centrale op het Belgische netwerk wil gaan aansluiten is nog niet duidelijk. En het elektronisch patiëntendossier is niet in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens. Dat heeft de rechtbank bepaald. Een groep huisartsen probeerde de invoering tegen te houden. Ze vinden dat het systeem, dat tegenwoordig het landelijk schakelpunt heet, de patiëntgegevens niet goed beschermt. Waardoor die in verkeerde handen kunnen vallen. Maar volgens de rechter zijn er genoeg maatregelen genomen om dat te voorkomen. Veel huisartsen en zorgverleners werken al sinds begin vorig jaar met het elektronisch patiëntendossier. Een belangrijke voorwaarde is dat de patiënt daar zelf toestemming voor geeft. Het weer nog, het blijft vanavond lang warm. Alleen in Limburg kan het gaan onweren. Later vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon, met in het oosten kans op een bui. Het wordt 25 tot 28 graden. Vanaf vrijdag in het hele land meer buien. De temperatuur loopt dan eens terug naar een graad of 24. Dit was... Zandvoort. Zon, zee, strand en ZFM. Een bruisend radiostation met een zee van muziek en een golf van informatie.